Goedemiddag, ik ben Renske en dit is het nieuws van NOS op 3. In de rechtbank van Breda is de zaak tegen een vrouw begonnen... die verdacht wordt van het vergiftigen van haar vriend. Yvonne K. zou drie jaar geleden haar partner een slaapmiddel hebben gegeven... vertelt deze verslaggever van Omroep Brabant. Die stof is aangetroffen in de vaatwasser, in wijnglazen... die, eh, die Chris nog heeft eh, gebruikt de avond van tevoren. En Yvonne was op dat moment zijn vriendin en die was erbij geweest. En politie en justitie die, uh, zijn ervan overtuigd dat zij Chris opzettelijk heeft vermoord. Ze zouden met zijn erfenis vandoor willen gaan. De verdachte zegt dat ze niets met de moord te maken heeft. België is niet van plan F-16's te geven aan Oekraïne. De chef van het leger vindt dat ondenkbaar. Zo zijn de gevechtsvliegtuigen super oud. Ze zijn eigenlijk al meer dan twintig jaar eh, ingezet in allerlei theaters, structureel. En eigenlijk is het eh, ondenkbaar om, eh, om die toestellen nog te leveren aan Oekraïne. Terwijl dat we ze eigenlijk zelf nog nodig hebben. Wel zien ze het zitten om piloten op te leiden. Nederland, Denemarken en Noorwegen hebben wel F-16's beloofd aan Oekraïne. De NS gaat ergens anders stroom vandaan halen. Ze willen de komende jaren op wind- en zonne-energie blijven rijden. En daarom stappen ze over op onder meer stroom van Shell. Dat is waarschijnlijk duurder, maar als het goed is zie je dat niet terug in de prijs voor je kaartje, zeggen ze. En een bijzondere doorbraak van wetenschappers. Het is gelukt om een kunstmatige embryo van een mens te creëren... zonder dat daar sperma, eicellen of een baarmoeder voor nodig waren. Met de test hopen ze meer te weten te komen over ontwikkeling van een mensenleven. En het onderzoek leert de wetenschappers nu al meer over onder meer miskramen... en hoe die misschien voorkomen kunnen worden. Krijg je nog het weer? Opnieuw een zomerse dag vandaag. Veel zon, 28 tot 30 graden. ook vanavond blijft het nog lang warm. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A10 Noord richting Zaanstad staat file tussen Landsmeer en de Koentunnel 2 kilometer.